Hij kreeg toen één jaar voorwaardelijke celstraf en mocht twee jaar geen bestuurlijk ambt bekleden. Van Rij nam onder meer buitenlandse reisjes aan van lokale ondernemers. De vroegere VVD'er werd ook schuldig bevonden aan witwassen, stempasfraude en het lekken van vertrouwelijke informatie... over de sollicitatieprocedure van een nieuwe burgemeester van Roermond. Volgens de Hoge Raad heeft het Hof de wetten goed toegepast. De AIVD, de inlichtingendienst, pant een kort geding aan... vanwege tien woorden in het nog te verschijnen boek van Volkskrant-journalist Huib Modderkolk. Volgens de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst... kunnen die tien woorden een bron in gevaar brengen. De dienst dreigt ook aangifte te doen tegen Modderkolk persoonlijk. Frankrijk voert een vliegtax in. Passagiers binnen Europa gaan volgend jaar 1,50 euro extra betalen. Business class passagiers 9 euro. Voor vluchten buiten Europa komt er 3 euro of 18 euro bij. Ook in Nederland, aan andere Europese landen, wordt nagedacht over een vliegtax. Maar de Franse regering wil niet wachten op een Europese regeling. Onder druk van de klimaatdiscussie en protesten van gele hesjes. De Franse vliegtax moet 182 miljoen euro per jaar opleveren. Het erotisch postorderbedrijf Pabo is failliet. Het bedrijf kan de schuldeisers niet meer betalen. Bij Pabo werken 55 mensen en wat voor hen de gevolgen zijn is nog niet bekend. Vorig jaar werd Pabo ook failliet verklaard, maar toen kon het bedrijf een doorstart maken ten koste van flink wat banen. Het postorderbedrijf werd in 1984 opgericht door twee broers uit het Zeeuwse Hulst. Het verkocht onder meer pornofilms, seksspeeltjes en erotisch ondergoed.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 All have a point of view, but I only wanna be with you. Superior. I wanna take you higher. Let's set the house on fire is ZFM Zandvoort. jij dat bent vergeten. En als ik dood ga, huil maar niet.